Tientallen mensen zijn gewond geraakt, onder wie drie Nederlanders. Van die drie zijn er twee zwaar gewond. De aanslagen kwamen vlak na elkaar in twee luxe hotels in het centrum van de Indonesische hoofdstad. De eerste explosie was in het Ritz-Carlton, de tweede in het Marriott Hotel. In beide hotels zijn de eetzalen verwoest. De hotels liggen in dezelfde straat. In 2003 was er ook een aanslag op het Marriott Hotel, waarbij twaalf mensen omkwamen. Die bomaanslag was gepleegd door moslimextremisten. In de horeca wordt nog altijd leidingwater als spa verkocht. Uit onderzoek van de Consumentenbond op terrassen waar frisdrank in glazen wordt geschonken... blijkt dat in 38% van de gevallen geen mineraalwater, maar leidingwater wordt geserveerd. Het duurste nepspaatje kostte 3,75 euro. De Consumentenbond wijst er wel op dat het gesjoemel met mineraalwater in de horeca steeds minder wordt. De gemiddelde prijs voor mineraalwater is 2,15 euro per glas. Voor de coalitietroepen in Afghanistan is juli nu al de bloedigste maand, blijkt uit cijfers van CNN. Gisteren sneuvelde een Canadese militair, hij de 47ste westerse dode deze maand. Het hoge dodental komt vooral door operatie Ganjar, een offensief tegen de Taliban in de provincie Helmand in het zuiden. Met name Amerika en Groot-Brittannië leiden daar zware verliezen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor de werkzaamheden aan de A67 richting Antwerpen. De werkzaamheden ter hoogte van knooppunt De Hocht zijn gisteravond begonnen en duren tot maandagochtend. Rijkswaterstaat verwacht vooral vanmiddag en maandagochtend grote drukte en adviseert om de randweg Eindhoven te mijden. Voor automobilisten die richting Antwerpen willen zijn omleidingsroutes ingesteld. Op de A67 worden dit weekend twee viaducten afgebroken en nieuwe wegen met elkaar verbonden is een van de grootste operaties van de afgelopen jaren. Het weer vanuit het zuiden en westen enkele regen- en onweersbuien met plaatselijk veel neerslag, windstoten en hagel.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 The city streets are bare, nobody anywhere, but they're swinging down at 10th and Main. Well, when the big man sits down to play piano, ain't nobody feeling anything. I'm gonna grab my axe and I'll be making tracks where they're swinging down at San Main, swinging. 음. just shared the stage. But you better hold on tight, cause the jam is hot tonight. When they're swinging down at telling me, oh, yeah, yeah, they're swinging down at telling me, yeah, baby, yeah, they're swinging down at telling Uh, het swingende geluid van Curtis Tiggers van zijn cd Secret Heart. Eigenlijk zou ik het u wel toe willen schreeuwen. ik doe het niet hoor, maar koop deze cd, want het is een fantastische cd. Dit stuk heette trouwens Swinging Down at 10th and Main. Ja, daar zou je toch wel eh, een beetje over struikelen. Eh, ik heb het al eens vaker gezegd, hij wordt natuurlijk begeleid door Larry Goldings piano. Fantastische pianist. John Clayton Bass en Jeff Hamilton drums. En Anthony Wilson op gitaar. Goed, eh, we gaan verder dit tweede uur. Nogmaals, of nogmaals, eigenlijk welkom voor de eerste keer weer. Dit tweede uur namens David Habicht, Techniek en Ronde Witwinter. Presentatie. We gaan verder met Guardianor, met het nummer Lobster for Love. Check. Come on. Transmission. Let's do it. mijn naamgenoot David Sanborn met Stony Lonesome. Hij speelt blijkbaar, eh, komt hij aan, aankomende Noordzee Jazz, eh, gaat hij optreden. Noordzee Jazz in aankomende juli, 10, 11 en 12 juli. Klopt, David. Dan gaan we hem zien. Ja, ja. Nou ja, het klinkt in ieder geval eh, behoorlijk swingend, moet ik zeggen. Ja, wat misschien ook wel heel swingend klinkt is... The good old Lou Rose met Moon Glows. Lord, you don't know me. no, you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might lose love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Ray Charles met You Don't Know Me. En daarvoor hoorde u natuurlijk eh, Lou Rawls met eh, Moon Glow. Goed, ehm, ik heb net al een stuk gedraaid van eh, de cd Sex and Jazz van Cardinor. En ja, David en ik zijn daar best wel eh, eh, fans van eigenlijk, hè David? Ja, dat kun je wel stellen. Dus we gaan daar gewoon nog een nummer van draaien. me. spirit free. Let's hold on to each other. You're everything to me. Just grab a hold. always on my mind. Ooh. Oh, baby. You're my medicine. I need you. You are my destiny. Well, it's good for me. Oh. Ja, Marvin Gaye. Marvin Gaye. Hoorde u echt op dit nummer. Hoe ze het hebben gedaan, weet ik niet. Maar ik heb het al eens eerder gezegd, Cardinor. Nederlandse productie. Onwaarschijnlijk mooi. Echt eh, prachtig gemaakt. hebben hele aanstekelijke nummers. We gaan door. Gracias. bijna een oerimpressie van eh, Barney Kessel, gitaar natuurlijk. Ray Brown op bas en Shelly Man op drums. De Paul-winners, fantastische cd. Opname trouwens uit 12 eh, juli 1975 alweer. We gaan verder. is like on Jupiter and Mars. Casanova, Let Me Show You. Zullen ook eh, te zien zijn op het aankomende Noordzee Jazz Festival. Ja, ze laten tegenwoordig ook maar van alles toe, hè David? Hè? Zelfs ja, een groep als <laughs> Heeft het dan wel iets met jazz te maken, vraag ik me af. Maar dat vragen we ons natuurlijk al een hele tijd af. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zich afvragen of Cardinor wel bij de jazz hoort. Nou, dat vinden wij eigenlijk van wel. Dat is de nieuwe jazz, ja. Eh, waar ze in Japan heel veel aandacht aan besteden eh, met betrekking tot die jazz. Dat is dat spellen die uitgebracht worden eh, voorzien zijn met werkelijk prachtige jazzstukken. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uit het spel Phoenix Ride 3. Ja, game mensen die zullen dat ongetwijfeld kennen. Maar de jazzmensen zijn denk ik wel blij met The Fragrance of Dark Coffee. Ja, luisteraars, het tweede uur zit er alweer bijna op. Eh, wij hopen, David Habier, techniek natuurlijk, en ikzelf, zei de gek, dat u genoten hebt van eh, deze paar uur met jazz. We gaan eruit met You'd Be So Nice To Come Home To van Jim Hall, een opname uit 1975. En daarbij zijn ook aanwezig Chad Baker, trompet, Paul Desmond, sax, Roland Hanna, piano en Ron Carter, bas met Steve Gaddo. Drums, toch niet de minste. Veel plezier ermee en graag tot de volgende keer.